met stenen en richtte vernielingen aan. De politie trad hard op met traangas, de wapenstok en waterkanonnen. In heel Egypte is Twitter geblokkeerd. Betogers gebruikten onder meer Twitter om elkaar op de hoogte te houden. Het bedrijf achter de OV-chipkaart heeft aangifte gedaan van fraude. Uit onderzoek van het blad PC Active en de NOS is gebleken dat je met gemanipuleerde chipkaarten eenvoudig het saldo kunt verhogen. Het bedrijf achter de OV-chipkaart zegt dat de gemanipuleerde kaarten wel zijn herkend, maar ze zijn bewust niet geblokkeerd om het Openbaar Ministerie de kans te geven onderzoek te doen naar de fraude.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 We got no money, mama, but we can go difference? Go to Coconut Grove. Keep on talking, Mama, I can hear your voice. It tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking. talking mama, I like that sound. It goes so easy with that rain falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. And voila!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 Minister Opstelten stelt er voor dit jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar... en dat loopt op tot 20 miljoen vanaf 2013... Volgens Opstelten moet uit de aanpak van criminaliteit duidelijk blijken dat misdaad niet loont. Steeds minder leerlingen verlaten de school zonder diploma, maar minister Van Bijsterveld is nog niet tevreden. Vooral in het mbo is er nog veel schooluitval. De minister wil dat scholen een boete kunnen krijgen als ze niet doorgeven dat kinderen spijbelen. Van Bijsterveld benadrukt dat jongeren met een diploma dubbel zoveel kans hebben op een baan als jongeren zonder. President Obama heeft in zijn jaarlijkse reden tot het congres opgeroepen tot eensgezindheid. Democraten en republikeinen moeten samenwerken aan het scheppen van banen en vermindering van de overheidsuitgaven. Obama wil werken aan schone energie. In 2035 moet 80% van de elektriciteit op een schone manier worden opgewekt. Obama stond ook stil bij de schietpartij in Tucson. Familieleden van het gewonde democratische congreslid